hier met de openings. weer? Ja, moet je een stoel voor jou hebben? Nee, de stoel komt er gewoon achteraan. staat er van de watersignaal. shit. interessant horen? Ja, ga heel veel interessants horen.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 En daar zijn we dan. Hip, hip!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 Nou, dan, als blijk van waardering, eh, mag ik iets uitreiken. Eh, ik ga hem geven. Het is de Amsterdam speld.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 Thank you. Vond, vond jij het? Ik vond het heel leuk. En genieten en me opwinden. lijkt me uitlachen. Ja, die Hier staan we dan. Dit is Radio Gladiolala, Ruigoord Tralala. En ik vond het waanzinnig net. Nu ben ik nu aan het bellen, dan krijg je niet zomaar voor de microfoon. Echt wel. Hij kan alles tegelijk. Ja, ik vond het eh, nee, echt boven verwachting leuk.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 görüşürüz. en uh, gaan de boekjes hard, dames? Heel hard. Zo hard, echt waar? Oké, dus er komen morgen ook. Ja, dat komen we. Oké. Okay. en dan weet ik niet. Ik ben al bijna op. echt waar? Is dat echt waar? Zeker. ja, oké. Okay. u er ook hè? Ja, ik, het is mijn derde, maar nee, dus ik heb twee. Nee, laat het maar voor degene die het echt nog eh, wil hebben. Boekjes. dankjewel. Quinta. Quinta. So this is the first festival on the new field. What do you think of it? I think it looks fantastic. The energy's fantastic. Really looking forward to a good weekend. The horse has been standing here for years, sir. The three horses and the goat. Yeah, that's that's very true. Now we got uh, some new animals in this field this week. <laughs> yes, us, us for example. Oh. fun? luisteren. Ah, en eh, dat is bij het hoofdpodium. Dus, eh, even kijken. Eh, waar, waar? Oh ja, oh ja. Oké, oké. Dat Jolly Mango's, Why Not Circus. Dat zijn allemaal ceremonies Vallei, orgasme, buikdans, ijsbad van Wim Hof Fundamentals, Vocality en de Rebel Stage. Dat is in het begin van het dorp bij Barbara. Sound Journey, dat is ook uh, um, ceremonie. En een non-verbal speed meet. Nou, dat is misschien best leuk. Dus ik denk dat ik eens ga kijken bij Bo Callaby. Dankjewel. Ja, Dit is dan eh, op het, eh, het hoge gedeelte van de voormalige paardenwei waar, waar ik loop. En eh, hier is dus een soort loungegebied wat er gezellig uitziet. Met allemaal kleding en lekkere muziek. En mensen <laughs> eten vooral. Het is etenstijd. Zo, het is etenstijd, maar eh, <clears throat> wat, is er, wat, vertel, wat is er aan de hand? Nou, ik dacht, eh, laat ik eens kijken eh, om een flesje van Poppel te scoren. Van Emma Rempel van Poppel, champagne, plop. Ja, van Poppel noemen we dat. En, ja. Heerlijk. Het, het, eigenlijk is het beste moment s ochtends vroeg okay, maar uh, zei, zei je dat er ergens ook champagne was? Eh, champagne, ja, twee soorten. We hebben een, eh, ze hebben een huismerk van slechts 79 euro per fles en iets van 14 euro per glas. Oh, de bar heet ook Baristocrat. Ja, ik dacht eerst dat baristo iets met de koffie te maken had, maar... En ze hebben een dompignon voor slechts 450 eurotjes. Dus ja, elke crimineel kan hier zijn 500 euro biljetten inwisselen. En krijgt nog 50 euro toe oh. En een moment. Oh. Nou ja, wie weet. Misschien dat mijn stralende glimlach eh, wel <laughs> Toch een glaasje champagne weet weg te ja, pinken. Of, we, kunnen, we, we, kunnen er één delen. Eén eh, glaasje doen we dan. Ja, <laughs> maar voor een glimlach. oh ja, ja, nou ja, weet ik niet. Okay. Tja, uh, en wat, wat, wat, wat doen jullie? Wat doen jullie? Wij zijn eh, van een vrijwilligersaccreditatie. Oei, dat betekent dat je hier je vrijwilligersbandje kan halen. Pre precies, ja, dat betekent het. Ja. Wauw, nou. We delen de gewilde bandjes uit. Dankjewel. Zijn we daar nou op de radio? <laughs> Indirect. Daar gooit radio. ja, dankjewel. Joe. Wil je nog een keer vragen? En waar kan ik jouw website vinden? Nou, mijn is, ik eh, heb eh, een website gekregen, want wij zijn een autonome radio. We zijn dus underground en zonder reclame en voor vrije media. En ehm, ik, ik, <laughs> ik, zit... Eh, Die krijgen we waarschijnlijk ook niet. Komen geen, komen geen, geen black belts hier. <laughs> Dus ruigoord.nl. Ja, en dan ga je naar eh, eh, gatherings. En als je dan gaat naar Ballonnenfeest, eh, dan zit daar Radio Ruigoord bij. Oké. En daar staat ook het archief en de livestream. En dit is eigenlijk heel uitzonderlijk. Alleen, ja, zoals het er nu uitziet, kan ik het wel weer wat vaker doen. Maar ik hou het zo lo-fi mogelijk. Leuk. <laughs> Voor de, de echte geïnteresseerde luisteraar. Ja, precies. Dankjewel. Nou, toppie. Doeg. Doeg. Hoi. Hey. En, oh, je bent bevallen. Ja, ja, ja. Oh, mijn vliezen breken. Oh. oh, nee. Oh, gaat u er vandoor? Oké. Okay. Eh, tot de volgende keer. We hebben elke zondagmiddag is de kerk gratis open. Poëzie, jazz, theater. Kom alsjeblieft terug. Ja? Oké, tot ziens. Dag. Dag. Hoi, hoi. Hoi. Ja. Hey, dit is post 1. Ja. day and uh, have a great day, the rest of the day, the rest of the night. Good night. I have a few things to do. Anybody know anything? Oh yeah. You want to buy a CD? They're 10 euros and that's what we play here. 10 euros for a CD. This is a great promotion. Support your local musicians. We have to pay all this by ourselves, so trying to get some money back. Oh yeah, we play with Tuesday, but after I'll so if you want to pass by. Thank you so much. This is the first from Amsterdam. Don't cry. All that's close the drums right here next to me. Thank you. Thank you so much. James Rapp on the guitar from Running West. Vaya, vaya, Hichara from Bulgaria on the trumpet and horn. And a glove for bass from Puerto Rico, Leslie Lopez. thank you for our great some, some people who make our, our day worth it. Thank you so much. Great work. And everyone, yeah, we can. ik, ik vraag even verder ondertussen. nou, dus nog steeds niet gegeten, want bij de vrijwilligerseten staat ongeveer eh, staan, 200 eh, mensen in de rij te wachten. En dat is nog niet eh, waarschijnlijk een fractie van de hoeveelheid vrijwilligers die aan het eten is. Dus ik maak een klein rondje. en ben nu dan in de het ceremoniële gedeelte van eh, uh, aanbeland. En eh, ik hoor een beetje eh, soort uit die tipi tevoorschijn komen. Waar ik ook niet echt iets van <laughs> begrijp. dus, nou, maar een klein rondje en wie weet. Het is wel gaan waaien en de bomen die nog staan, die vangen veel wind. okay. Hallo. Hallo. Hey. Kijk, ik sta hier op mijn sok. Hey. Oh, wat goed dat jullie hallo. Hey, hoe gaat eh, ja, blij dat, dat, het, droog is. Ja. Daar ben ik zo ultiem blij over. Dit is dus het eerste landjuweel dat er 5000 mensen per dag zijn. Per dag. you want me to. zijn er eh, dit eh, landje wil? 500. En dat is echt een stuk veel meer dan andere jaren? Nee, hetzelfde aantal. Echt waar? Heeft altijd zo'n rij gestaan. En dan heb ik het gewoon niet gezien. Ja, het ligt dat eh, het de eerste dag is. Dus de opbouwvrijwilligers en de dagvrijwilligers gaan met elkaar fuseren. En dan wordt het er nog meer. Oké, dus morgen is het waarschijnlijk iets minder? Ja, denk het wel. Dankjewel. Dat was eh, Bobby. Eh, oh, mag ik dat wel zeggen? Dat was Bobby. En dan? Nee, nee, we gaan... alleen als hij meer dan een jaar leeg staat. Vroeg een meisje was ze zag toen ze op de schouders van haar vader stond. En toen zei ze, ik zie ruis. Oh, oh zo mooi. Uh, Willem? Ja, is dat dan die, eh, die eh, zwarte ruis, die vlek in je beeld? Dat je zelf een antenne bent eigenlijk. Oh, zo. Ja, witte ruis. <laughs> Oh. Blauwe ruis. Hé hey, jongens, ik, ik ga even wat eten, ja? Ach, lekker. En was dus een, even een samenzwering met op ehm, radiogeluidsopnames Ruigwoord. En binnenkort live. En Radio Pattenpoel. En Radio Jo. Serieus? Radio, oh, Radio Pattenpoel. Radio Pattenpoel. Hey, ah, geniet van het eten. Ze hebben mij eruit gebracht. por ti. te deseo amor Mira la people, mira la la Jewel Festival. de detiene por Ja, ik weet het ook niet. heel lang geleden. Ja, het is heel lang geleden. Weet je wel wie ik ben? Ja, volgens mij ben jij eh, eentje van uh, de zus van Saskia, ja. ja. Ja, Ronna, dat moet wel. Ja. Heel lang geleden. Ja, maar wacht even. Hallo, dit is Radio Daggoort. Hallo. Radio is Welke band? Wat moeten we doen? Ja, nou, welke band dit is? Oh, we moeten wel uitzoeken welke band dit is. Hoe laat is het? Hoe laat is het? Hoe laat is het? Dat is heel goed. Ik weet het. Ik heb een band. Jij bent toch zondag? Casper? Bring the joints. Nee. Iris, maar lopen door, ja? Oké, lopen door. Ik laat je los. En zijn Sas en Rocco er al? ja ook En Ja, pretty bad. Ik heb heel klein stukje jou opgenomen, ook van de Mango's. Well, I thought it was weed time or time they turn on the bill. That ain't really working for me. Anybody out there got the weed? It should be hard to put in the mic. weet jij hoe de band van zojuist heette? Nee. Op het grote veld bij de hand, het handenpodium? Nee. Ze waren wel Spaans. Ze zongen Spaans. Ja. Monokieke. Hoe? Monokieke. Monokieke, oké. Okay. uit Colombia. Oh, Colombia. Oké, oké. Dat was Anna Carina. Dank u. Oh, lieve Ellie als je naar buiten gaat, dan moet je wel de deur dicht doen. Sorry, ja, ik kan oh, het nee. Oh, Ik was me bezig, sorry. Hoe is het met Aya? Oh nee, twee. Want dan liggen jullie... Zeg je? Hoe is het met je oude? Met mij is het goed en met jou? Ja, redelijk. Ik heb net een stukje stuf in mijn mond gedouwd. Dat had ik misschien beter niet kunnen doen. Ik sta echt helemaal voor het eerst sinds twee jaar tijd <laughs> raar. Ja, ja. Wat, wat doe jij raar? Ja, ik doe raar. Ja, wat heb je rare oordoppen? Nou, nee, dat is een koptelefoon. ik dacht, ik ga heel even gedacht zeggen. Heb je wel gecheckt chat binnen of niet helemaal binnen zit? Nee, Oké, okay, ik doe nu de microfoon uit. Ik weet van Oké, <laughs> ik heb ook een poppenkast. Dames en heren, uw verslaggeefster is vannacht op hol geslagen. Zij heeft vreemde middelen geslikt en staat hier een beetje te dansen in onze huiskamer. Het is een hele vreemde buurvrouw. Het is dat de deur toevallig open stond, maar ze stapt zomaar naar binnen met camera en telefoon. En uh, blijft hier. camera, oh. Waar zie jij die? Hier, oh, twee cameraatjes. Verstopt in jouw bril. Wat heb jij eh, in je mik gedouwd? Ik heb. Uh, ik heb eh, een likje van iets gekregen. Het waren cactus. of nice, dank jullie wel. Dank jullie wel. Geniet er nou van A good night. Have a good evening, y'all. Make some noise, Dan I would like to give you Mr. Mommy. kó yọ ìpìlẹ̀. lè You know, when you wake up, you wake up in the morning, morning, morning, morning, morning time. bref, bref, bref, bref. You do legalize, legalize, legalize, legalize. You are alive, alive, alive, alive, alive. Make some noise for mommy, y'all. And my only wish is that may this melody provide everybody with a remedy. Living and anxiety. in this linear time, aware of the mind as I face different choices and different obstacles and difficult problems. But we all go through that. Lots of love, lights, and wishes of bliss. Lots of love, lights, and wishes of bliss. Sending everyone lots of love, lights, and wishes of bliss. Lots of love, lights, and wishes of bliss. Lots of love, lights, and wishes of bliss sending everyone lots of love, lights and wishes of bliss. And it'll take more than a thousand of storms to shake men. And it'll take like thousands of heavy winds to blow men. And it'll take more than a thousand of floods to drown men. And even the sunny day, the stop way, as we move on. Joyce. Vicenna op drums, James op bas, Jay vocal en eh, guitar. En ze zijn weer te zien hier op zaterdag nacht om 12 uur. En dan hebben we ook wat eh, verlichting, als je ook kunt eh, zien. Oké, we gaan dadelijk we hebben even een en dan gaan we verder met DJ Mystical Eye. Dank jullie wel nogmaals. Fijne avond nog. <laughs> nog een liedje heet een Mind. Marnik staat op het stekkertje. very boring only guitar. Only the refrain. Where's your violin? Uh, I can play it. Uh, I can play Zeg je dat? Kan Jij hebt gitaar? Ja. Oh, trommel. Yeah. Ja. Ja. Ja. Ja. ¿Qué hacemos en una banda? Tocamos como mujer, tocamos con alegría, tocamos con muchas ganas. ¿Qué hacemos en una banda? Tocamos entre amigas, tocamos con mucho amor, con todo el corazón. This is mine. I know, I was not trying to run away with it. Yeah, okay, come in then. I want to eat it. I, can I come in? Yes. Is it possible? Yes. It's for Manna also, toch? Yeah. yeah. blijft hier lekker spelen en niemand wordt geteld. Je kan hier lekker lezen, gewoontjes in je kracht. Dus kom maar lekker spelen. your solo now. Werkt het? Zeg maar een tutu. Oh! Je moet zo zingen er doorheen. Je moet er doorheen zingen. <laughs> radioverslaggeefster. Nou, nou, het is... Ik ben Radio 1 Journaal. Zo, nou. zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo. Ja? Ja. Oh, that's a good speech. I like it. Like it. Tell him more, tell Ik kan niet helpen, maar na zoveel uren rondbanjeren word je gewoon een beetje zo, zo, zo, zo. Oh, maar, ga zitten, kom erbij. Dear friends, yes. I'm taking leave. I'd yeah. to thank you a lot for this beautiful circle, which made my day. Yeah, thank yes, you. Me too. My day too. <gasps> ja. ja, misschien moet ik ook weer verder, want anders dan verlies ik de power. Ik moet nog even naar die andere veldjes waar ik nog niet geweest ben. Daar wil ik ook wel Het zijn er 30 in totaal. En bro en bro zijn aan het spelen in de salon. Maar ik ben blij dat ik dit even heb mee mogen maken. Ja. Intieme. yes. Eh, in de in de Vrouwencirkel op Ruigoord, Landjewil 2023. Ga je ook weer naar buiten? You want me to say something? No, no, no. I was you. Oh, yeah. Are you going outside again? But that was. Yeah, I'm going outside. <laughs> okay. This is bye bye strong. to the ladies, and I I uh, continued uh, my uh, journey. Bye bye. heb eh, verschillende dingen Oké, maar oké, dus ehm, jouw tuin eh, is even afgesloten en dan komen we via het riet. in de queer space. Bij, um... Nee, nu niet. waarschijnlijk zometeen wel. Dus als het bord weg is. Wow. Wat is er? de queer space is in de kerk. Oké, we gaan naar de kerk. Ja. Oh, zo, nu ehm, zijn we dan eh, bij de kerk beland. Ik neem de duik naar binnen. ああ。 do one more. We do the jazz. Claudia Ruijvoort. Claudia Ruijvoort. Is het Melissa? Ja, dat is Melissa. Je hebt er nu goed langs eh, ja, het Piemelveldje en de Waterbuisjesveldje. Al die kunstwerken, dan kom je bij de nieuwe Slijpdoor. Ah ja. ja. dat is voor mij met mijn fietsje. Ik heb het niet zo praktisch. En met mijn benen. het had gekund. Nee, het is nu wat veel te glibberig daarvoor. Zo komen we dan weer bij de uitgang. En wat ook de ingang is, maar nu ga ik weer eruit. Dit was Radio Ragortan voor vandaag. Doeg! café. Goed En daar staat de dame die altijd laatst tijd op zondag uh, veel DJ't Dat waren de Ruigoort drummers eh, onder leiding van Momo. En ehm, zijn zoon Maxim doet ook mee. En alle anderen. Komt Mitsu aan. Jawel, wat gaat er nou vandaag gebeuren? Eh, deze, wat gaat er deze DAF gebeuren vandaag? Het is eh, Sunshine Reggae rijgord En eh, reggae, roots, tot aan dubstep eh, tot vijf uur vannacht. Dus alleen maar leuk. Alleen maar reggae? Reggae en dubstep. Oh, en, drum en bass uiteindelijk. Oh, daar, sluiten we mee af. Oké, nou daar gaan we allemaal van genieten. Gezellig. Dankjewel. Zie je later. Hoi. ben al drie dagen aan het... Nee, eh, nee. Wat ben je nu aan het doen? Eh, ik ben een beetje... Ehm, nou, dit is dus een landjewil, uh, eh, wat dus heel groot is. Wat elke dag 5000 bezoekers ehm, heeft. En, ehm, wij zijn rechtstreeks in de lucht via Radio Pattenpoel. Ik ah. ben Radio Ruigoort zorgt ervoor dat Patapoe binnen is gekomen. Zonder Patapoel is Ruigoord niks natuurlijk. Radio Ruigoord samen met DFM. Maar naast mij staat dus de illustrator. <laughs> De man die de tekeningetjes heeft gemaakt van het boekje, eh, het programmaboekje. Eh, wat, kunnen we, wat, wat, wat zien we allemaal in het boekje? Moet ik dat nu uit mijn hoofd gaan verzinnen? nou, nou als je de top, de eh, top 3 hebt, is waarschijnlijk ook degene die het leukst vindt. Degene die ik het, een van de leukste die ik vind, dat is dat ik Theo, een hommage aan Theo heb uh, gemaakt door wat in zijn vijver ligt eh, te tekenen als een soort uh, zeemeerman. Die met al die buizen die daar in het water in de vijver zitten op zijn hoofd. En ik heb die man een groene snor gegeven omdat ik zoiets had. Eh, hij moet eens even goed herinnerd worden. In het zonnetje worden. In het zonnetje worden gezet. <laughs> en dus staat in het programma boekje. En nummer twee? Mondje mijn dierbare vriendin Montje, die niet meer onder ons is, dacht die verdient zeker een plek in het boekje. En toen zag ik het schilderij van eh, Henny. En die heb ik een beetje nagetekend om te zorgen dat dat ook in het boekje kwam. en eh, nummer, nummer nou, drie? Nummer drie dan nog, dat zijn de, de slogans die erin staan. Oh, oké, en de leukste... meteen eh, nummer drie tot en nummer tien. Ja, precies. En die leukste die vind ik zelf de Ehm, van heet je Annie, ben je Kees, ga dan, kom dan gezellig naar de Queer Place. Heet je Annie, maar ben je Kees. Ja. ja. Oké, okay. nou, dankjewel. Dit was dus Peter van Harmelen die het, ehm, het boekje lekker mooi heeft getekend. Ja, ik zag twee, ik sloeg het open, het boekje. En ten eerste zag ik de voorkant. En het is eigenlijk eh, de, ook wat op de online eh, staat. Ja. Eh, met het, eh, met, de, olifant. en een, eh, zep, en een grote ballon erboven en nog iets daar bovenop. En, en ook twee, wat zijn het? Zijn het twee ratjes of zo die met elkaar praten? Oh, de ratten aan de zijkant. Ja, ja, ja. De ratten zijn de, van, komen, hoorden bij de beschermvrouwen Geertruiden, toch? Die bij Ruigoort hoort. Dus daarom heb ik ook ratten op de poster gezet. Ja. ja. En daar staat jouw naam ook bij. Dus als je gaat zoeken... Heel goed. <laughs> Ik heb hem gevonden. Dankjewel. En wat moesten we zonder Sylvia in het dorp? Ja. <laughs> Nou, oké, laten we ervoor zorgen dat het allemaal rustig houden. Eh, dus hij doet behalve boekje vol tekenen met allemaal te gekke dingetjes, gaat hij ook sminken. Ik ga ook sminken. Waar vinden we je dan? Bij Christine, ja, dat mag niemand komen natuurlijk. Bij Christine het atelier ga ik voor de Hoedershow eh, over, over wegpiraten gesproken. Oh, oké. Okay. 5 aan. ja, scheelt, het is niet S5. En hoe laat is de Hoedershow? 7 uur. Op het, eh, op het podium voor de kerk. Ah, oké. Dus ik nou. eh, ben benieuwd. Tot dan. Ik zie je, zo. Oh, come on. I know. I know. maak er even een. Eh, wacht, ik maak er Nee, hey, lieverd, ja. Wij, zoeken een tekst. We moeten een tekst playbacken. Dan moet je hem natuurlijk goed uit je hoofd kennen. Dit is ook wel weer een uniek moment. Dit is Mignon Omeroka en Esther Plomp. Jawel, de dochter van. Nee joh, kom je daar nog bij? Hans, we staan bij de, de spiraal die eh, helemaal behangen is met allemaal foto's. Hebben jullie jezelf al eh, gezien ja. Ik dacht eerst, ik sta er niet tussen. Toen zag ik mezelf in mijn blote reet in een pentagram zitten. Hoe die foto ertussen komt, snap ik niet. En je hebt hem zelf niet? Ik heb hem niet ingeleefd, maar hij heeft wel in de National Geographic in Korea gestaan. Dus ja, wie weet, is dat hierheen gewaaid. Maar wij zijn hier vandaag met Rag Sisters Reunited. Rag Sisters Reunited gaan zo meteen... Wij zijn eh, altijd wel united. We gaan zo meteen een, eh, een lied van iemand anders zingen. Dat hebben we echt nog nooit gedaan. Nee. En welk lied is dat dan? Van Anneke Greunle. En, dat is dan... Eh, brandend, brandend zand. Brandend Ik heb het net naar je geëmpt. Brandend zand. Nou, gelukkig valt het met de warmte wel mee. Ja. Maar ik was dus twee dagen geleden op de, bij het, waar het oog was. Oh, dus oh, dat is eh, eigenlijk waar de camping, is. En ook waar de campers staan en waar de tippies staan. En ik vond het zand toen al warm. Ja, heet. Maar Maar Brandend Zandfestival in 1981. Twee, eerst was 82, maar het schijnt toch wel 81 geweest te zijn. Maar ja, we worden allemaal een dagje ouder. We weten het niet meer precies. Oh. En ehm, dat was op de vlakte natuurlijk. En de vlakte was toen nog een en al zand vooral. En zij hadden iets heel ingenieus met een gaslang met gaatjes erin, onder het zand begraven. En dan zag je ook vlammen uit het zand. Nou, nou eh, tractortournee. voorloper van de Boulevard Broken Dreams, wat weer parade werd. Die zijn hier vandaag bij elkaar. Dit is eigenlijk de Ted Brinkman oer, en uh, Flip van de parade. Anneke Kroon. Dit, die zitten hier nu allemaal bij elkaar. Bij de, bij de luchtbus. Ja, bij de luchtbus eigenlijk. En als verrassing voor onze reunisten, want wij hadden daar opgetreden, gaan we zo meteen zingen. Oké. Okay. Dat wisten wij ook niet hoor. bekken gewoon. Nou, we hadden wel een mail gehad dat je moest oefenen. Maar het is wel, nou brandend zand is niet zo heel moeilijk. Nee, het is niet heel moeilijk. het is maar, heel dramatisch vooral. Ja, en, en vooral dramatisch omdat ze toch het Eurovisie Songfestival niet heeft gewonnen destijds. Wat? Nou, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat is een... zij deed toch mee met Nederlands, namens Nederland bij het Eurovisie Songfestival? Nou, Anneke geen idee. Kijk, het Sylvia, je bent eh, geniaal gewoon wandelend cultureel bibliotheek. Wij zongen toen, wij zongen toen helemaal geen Anneke Dit wordt voor ons de eerste keer hoor. Maar een heel ander repertoire. Meer met Wat eh, zeg je Mion? Mion? Zeg je wat? Tampon. Ik wist niet dat dat kon. Tampon, stampon, zeg ik zonder paddel. Hele klonten bloed. <laughs> nou ja, enzovoort. Dus dat was ons repertoire. Eigenlijk altijd a cappella, tenzij Alain van de Ruigoord Rebels voor ons geluidseffecten had gemaakt of zo. Ah, leuk, oké. Ja, we kennen elkaar allemaal mee, meezingen, dus. Sylvia danst langzaam achteruit. We zagen het wel, we zagen het wel deed dat eh, <laughs> een tampon. Straks krijg ik een tampon ah, naar me geslingerd. <laughs> Nee, dat deden we hele leuke dansjes mee. <laughs> maar dit is het dus, nu gaat het gebeuren? Ja, hier gaat het gebeuren. Nou, ik heb mijn tekst voor me, dus ik kan playbacken nu. Dus, eh, ja, maar je nou. kan dus gewoon kijken online. Kan je toch gewoon kijken? Ja, ik kan je kijken. extra licht? Ik zou je heel Jongens, even mijn leesbril pakken. Oké, dit waren de ex-ruigzusters van vroeger. Oké, we gaan zo luisteren. We hebben dus onze gebitjes in en we gaan bekken. Ja, we gaan dus luisteren nu naar het gezelschap. Eén keer dan, het gezelschap. Uh, dit is eh, het, eh, Brandend Zandfestival uh, Reunie. Georganiseerd door voormalig tractortournee, wat overging in de Boulevard of Broken Dreams. En wat weer is geëvalueerd in de parade. We zien daar Terts, Flip en Anneke. De grondleggers. Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen grondleggers. Maar eh, we staan bij de luchtbus. We gaan het leuk hebben. Doeg! Ja, we gaan luisteren. Eh, oké, maar we voordat dat gaat beginnen, moet natuurlijk het andere podium eerst afgelopen zijn. En daar gaan we dan nu maar even naartoe om daar de laatste deuntjes van mee te pikken. En ondertussen ga ik eens zoeken of ik mijn eh, collega van Radio Patapoel ergens kan zien. En ik hou ook een schuin blik bij de totempaal die Henk heeft eh, gemaakt die dus nu eh, ook helemaal met eh, beton en baksteentjes is eh, ingekapseld in de aarde. Kijk ik of de dames iets aan het doen zijn met hun parade van de vrouwencirkel. luisteren dus naar Maya en haar band bij het andere podium aan de zijkant van de kerk. Eh, ruig wordt de drummers die eh, inmiddels in de Why Not tent zijn neergestreken. was dus uh, wil explosief. En terwijl je. gewoon gaan luisteren naar een soundcheck. Dus van de mensen die de Boulevard of Broken Dreams hebben opgericht. Ze zitten allemaal eh, er lekker bij. staan nu naast Celine. Eh, oké, daar op het luchtbuspodium eh, eh, zitten nu de Ruigzisters met de Boulevard of Broken Dreams. Celine is een member of de vrouwencircle. En wat gaan jullie doen zometeen? Um, ja, wij gaan nu eventjes gewoon een rondje lopen. Met de muziekinstrumenten of ja, zonder? Ja, ja, en even langs alle podia. En ehm, we nemen wat water mee. We zijn hier met de vrouwen uit eh, Oaxaca. En met Shirley Krenak uit eh, Brazil, Mata En eh, ja, eigenlijk zijn we heel veel hier geweest en hebben we best wel veel uitgewisseld. Echt verbonden met elkaar, met vrouwen, wat op zich best wel bijzonder is. Het lijkt niet zo fluffy als het klinkt, want het zijn echte strijders die eh, vechten voor hun vrijheid, voor de vrouwen in hun land bijvoorbeeld. dus je zou haar kunnen vragen, maar ze praat Spaans. <laughs> maar ze eh, hier. Dus we gaan nu ook eventjes even een beetje rond en zelf ook genieten van wat er allemaal is. Dat is eigenlijk de bedoeling van deze parade. Met muziek, want dat is gewoon wat we eigenlijk al de hele tijd aan het doen zijn. Uh, okay, now I can. Alright. Uh, so uh, told uh, that you are also uh, fighting for independence of women in your country. Yes, it is true. And um, do you feel that you have succeed? Do you feel support from the other women and from the men? Yes, yes. I I am very happy. I am enjoy a lot because here is very uh, kind, very warm space, and and I I feel very support with my sisters. principally eh, principalmente by my sisters because they are very strong, they are very lovely and and we are singing for for to say to the world uh, all these things that are, are happening happen in my country then for us the, the message is very important because it's not easy to be woman in my country thank you Lanchu Thank you, everyone. Um, and more, more years of this. Thank you. <laughs> Let's Thank do you. it all together. Yes. yes. <laughs> See you. Eh, gaan we naar de Ruifsisters. Ja, ik, ik, ik, nou, maar als, ik, als jullie gaan lopen, loop ik met jullie mee. Oh. Maar ik kan vast één nummertje met hun doen. Wij waren ook uitgenodigd. Was er gesloten. De reunie is uh, begonnen. Boulevard of Broken Dreams. We gaan... Eh, ik heb een Een paar flessen klaargezet. Ze zijn koud. We gaan zingen. Maar misschien even, uh, zullen we eh, nou even wat glaasjes inschenken, prosecco. Even kijken of iedereen nog een glaasje heeft. Gaan we even proosten. Ja? Ja, heel goed, Esther. Je kan het. Hij Ja. Brandend zand. Het was een hele goede titel. ik toast even even op de reunie van Brandon en Sander. Uh, Esther geeft nu een glas champagne aan Rudolf. Op de kleine accordeon. Lucas als een beest. En zoveel mogelijk mensen. 1, 2, Rampen zijn een verloren land en een leven vol gevaar. een zand berooft je bijna van verstaan en dat alles kwam. Jægermina, de met Rocco was verloofd. En toen Rocco werd gevonden, werd jouw dat zand, berooft je bijna van het verstand. En dat alles kwam door van Marseille, als Janina nu voorgaat. Slechts de golven zingen zachtjes, dat van Nino. Christ. op verheugd wat eigenlijk voor mij heel erg samenvalt met de weemoed die het heeft opgeroepen om terug te denken aan het Bram en Festival. Ook een lied van Anneke Greunel, waarin zij terugdenkt aan Indonesië, waar zij geboren is. En dat gevoel van weemoed en heimwee deelde zij met heel veel Molukkers en andere mensen die na 45 teruggekomen waren naar Nederland en hun tropische vaderland, moederland misten. En dit lied vertoonde voor mij helemaal de weemoed van eh, dat verlangen. het is getiteld Surabaya. Surabaya is een haven op Java. Dus je moet je voorstellen de palmenstranden, de langzame deining van de Indische Oceaan. En Anneke die voor haar raam in Nederland naar de grauwe lucht naar buiten kijkt en terugdenkt aan Surabaya. Música het. In ieder geval, dat was toen de enige plek in Amsterdam waar je gewoon vrij je gang kon gaan. En wij zijn ons, eh, jullie en allemaal eeuwig dankbaar, want in uh, eh, 81 hebben wij een gezelschap geformeerd waar we de boulevard Broken Dreams uit hebben voortgebracht. En de parade tot op heden, vanavond gaat ze over in Utrecht. En ook het landje wel bestaat nog. Dus door. en Margaret. Florian, heb je het meisje? zin? Zeker, zeker, zeker. Net aangekomen. We kijken nu naar een reunie van uh, de Boulevard Broken Dreams. En, uh, eh, het salongezelschap eh, wat in 1981 in eh, Den Bosch kwam. En dus eigenlijk deze, dit gezelschap heeft geïnspireerd tot eh, het theaterfestival. En dat opent vanavond in, Utrecht, as we speak. En de Ruigzusters zitten gezamenlijk op het podium en doen mee. <laughs> Herken je ze nog? Nee. Denk ik, ga even goed kijken. Wie zit er nou? Wie is er nou die daar <laughs> dit kan laten om ook de microfoon te pakken. Ze lijkt net de vader. <laughs> nee, ik herken haar echt niet. Esther, op. Oh, wow. Dat is... Uh, eh, <laughs> wow. Tijd voor een goed reunie van de kinderen. Ja, hè? Mignon zit ernaast. Ja, Herken je mijn jongen wel? Nee, herken ik ook niet. Nee zien we later. Tip. Het was aan de kostbaan een hartje op hol. zal ik hem vergeten. En met de Costa del Sol, het was zo fijn. Bij maneschijn en Spaanse wijn om samen te zijn. En hij speelde op zijn gitaar, Andreas Donner. Dat hij kon, hij en die kost Costa del Sol. Zoiets. Mijn kast of hij ligt in mijn... Uh... toegevoegd. Degene die net eh, collectief explosief afkondigde en dus eh, de podiumpresentatie doet bij het ene grote podium, dat is ehm, Charlie. Charlie organiseert ook heel veel dichtersfestivals in de eh, stad Amsterdam. Hij is ook heel vaak in de salon te vinden. Zo, nu zijn we weer bij de Vrouwencirkel. zij gaan doen. Ik ga bijna beginnen. daar komen eh, nog wat vlaggen voorbij. In totaal zijn er 89 vlaggen gemaakt. Die dus eh, alle terreinen met elkaar verbinden. En nu worden waarschijnlijk de laatste daarvan opgezet. Dankjewel, we waren door dus dit is ons laatste zoon Na de show verkopen wij de platen voor platen en t-shirts voor de liefhebbers. Maar kom vooral een plaatje halen. We hebben singles, LP's. Dankjewel voor het blijven kijken en staan en dansen. We waren Dom die Club en geniet van het festival. Dankjewel, Dankjewel. Eh, gisteren werd eh, op 3FM, eh, Radio 3, is, iets, is een aankondiging geweest over uh, Landje wil Ruigoord. Kan je precies vertellen welk programma dat was? Ja, het was Radio 3FM en het was om half acht s avonds. En het was eh, Open de Deuren, want dat is dan een soort thema. En ze hadden het over allemaal leuke dingen te doen. En dan hadden ze dus ruigwoorden uitgetipt van... nou, waar kunnen we op deze regenachtige dag eh, wat leuks gaan doen? En toen belden ze mijn dochter, en, want die is dus een collega van die jongen die dat programma maakt. En die jongen die vroeg aan mijn dochter van... joh, weet jij nog iemand die toevallig naar Ruigwoord gaat? Nou, zegt ze, zijn wij. Want ik ben hier met mijn moeder en wij vieren hier ons 25-jarig jubileum. Want wij komen hier al 25 jaar. Dus die jongen die was helemaal enthousiast. Hij vraagt, mogen we jou bellen? En dan gaan we vanavond in de uitzending live een soort van interviewtje doen. Dus toen hebben we al wat verteld. En we mochten ook een muziekrequest doen. Hij zegt, we draaien altijd een nummer erbij. Dus heb je muziekvoorkeur. Wat heeft ze gekozen? Nou ja, ik zei dus van of eh, Herman Brood of Armand. Eh, een van de twee. welke is het geworden? Maar hij liet een stukje Armand horen. Een stukje Armand. Eh, ben ik te min. Dat durfde hij natuurlijk niet helemaal te horen. En daarna, na het, na het interview, draaide die set in de van Herman Brood. En ja, we hebben het dus een beetje in verteld. Leuk, leuk, leuk. Dus dus terug te luisteren. Eh, hopelijk heeft 3FM ook een archief. En dan gaan we er <laughs> lekker naar luisteren. Dankjewel. Ja, graag gedaan. We hebben het dus opgenomen gekregen en ik stuur het door. Ja, yes. Daar heeft Radio Ruigert wat aan. Ja, samen doen komen we ergens. Alsjeblieft, meer geluidsopnames maken iedereen Hartstikke leuk. En weer heb ik je gemist. Altijd mis ik je. En weer heeft ze me gemist. Ga je nog een keer ergens? Nee. nee? Nee. Echt niet? Ook niet spontaan? Weet ik niet. Wat is dan heel spontaan. Dat je nou, gaat dan... Ze toen deed bij de tempel. Bij de tempel? Ja, ik ben wel benieuwd wat er bij de tempel is eigenlijk. Ik ben er nog ah, niet geweest. Waar ik toen ook was. Ja. Was het mooi optreden? Dat was heel mooi. Het is uh, opgenomen ook, hè? Door Echt? De heren, op USB. Ja, de bedoeling is dat we alles, ook naar jullie uh, uh, toesturen. Maandag doen we de oh, uitwisseling. Wat vet. Dat wist ik niet. Ja. Maar hij werkt samen met eh, andere mensen? Met Lieke, dan ga je die goed, jump. Ja, ik werk samen met ehm, verschillende muzikanten. En ook eh, voornamelijk multidisciplinair werk ik. Alleen voor dit album heb ik voornamelijk met Gino Cucci's en Gino Bombrini gewerkt. Met Gino Cucci's en Gino Bombrini. Ja, En zij zijn allebei producers, maar ze spelen ook alle instrumenten. En, en jij doet... Eh, gitaar zang, fluit ook op dit album. Ja, de Nai heet het. Nee, Nai. Het is een Arabische fluit. De Nai. Nai. Ja. In eh, ja, de demo's had ik zelf gemaakt in Frankrijk. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. Uh, tournee, heb ik het gemist even? Tournee, ja, de muziek komt uit in november. En dan het wordt een beetje een herfst een herfsttournee. Oké, doe je ruigort aan? Doe ik ruigort aan? Mag af een keer op zondagmiddag van jou genieten. Op maar je weet toch dat ik hier altijd terugkom? Dat weet ik, maar we hebben ook altijd op zondagmiddag we een programma. En, eh, ja, dat gek eh, zo, lijkt Maar ben je er dan wel zo? Ja, daar ben ik er. Ja? Als jij er bent. En tot slot, maar, ehm, nee, tot slot vanuit Radio Ruigort dan, want misschien heeft Radio Pat ook nog een vraag. Waar kan, kan ik jou eh, vinden op het internet om naar je te luisteren? Op het internet? Ik, nou, nu sta ik nog onder de naam Loki Project. Dat is L-O-K-I en een project. Want het is een project. L-O-K-I project. Loki Project. Loki Project. Op Spotify? Spotify, Instagram, YouTube. Spotify, Instagram, YouTube, YouTube. all over. En een website ook. Ook nog een website. Ja. dan? Nou ja. Die website nou ja, T and Dragons eh, heet het. Ja, T and Dragons art. T and eh, Dragons. T en... T en Dragon. Oh, and dragons. Ja, het klinkt als grote T, grote T, eh, hoofdletter T. <laughs> E, ja, T, T, E, A. A-N-D. D-R-A-G-O-N-S. T and Dragons. Ja, ben ik even kwijt, maar het is eh, Tea and Dragons. Ja, dus tea als thee, zeg Ja. Wat we drinken? T-E-A. T-E-A, ja. E A-N-D? A-N-D. D-R-A-G-O-N-S. Oké, Tea and Dragons. Het kost even moeite om het goed krijgen. Ja, maar dit, dit, Tea and Dragons, de naam, dat uh, gaat over een spel wat we hebben ontwikkeld. Ja, en dat hebben we ook heel vaak op Ruigoord gespeeld. En dat is voor eigenlijk allerlei muzikanten om mee te doen. Eh, samen gaan we thee maken. Ja. En die thee vertalen we weer in muziek. Dus eh, improvisatie. Wow, nou, dat ben ik wel eens meemaken. is een magische thee. Ja, het is normaal gesteen. Maar zonder paddenstoelen hoor. Gewoon normale thee. Ga je dat binnenkort ergens proberen doen? Of, eh? Ja, we hebben een festival op 12 en 13 augustus. Op eh, Windmolen de Windjager in Oostzaan. En eh, twee, twee, dagen lang op een klein groen eiland. En daar komen allerlei kunstenaars en muzikanten. Hoe heet dat? Ehm, Tea and Dragons Festival. Oh, het, Tea and Dragons Festival. En tien, tien jongens. In Oostzaan. Ja, tien jonge makers komen daar vlieger, hun vlieger presenteren. Dus die gaan, de lucht in. Oh, wat leuk. En wanneer zijn je nou? 12 en 13 augustus. 12 en 13 augustus? Ja. Oké, die hebben we in onze agenda. Ja. Daar gaan we bij Kom langs, kom langs. Oké. Okay. Tickets, uh, tickets op uh, eh, teaanddragons.art. We dachten meer aan uitzenden en alles. <laughs> Ja. als een muzikanten eh, een spelletje gaan spelen en dan met z'n allen muziek gaan maken, dan ben ik wel mee. Wordt leuk. Ja, wordt heel leuk. Wordt mooi. T. and Punt art. Punt gaan het uitzoeken. Nou, hartstikke bedankt. Dank jullie wel. Wordt heel leuk. Ik dacht, ik ga je oefenen voor Broadway. Ja, maar ik, I like this new Sylvia. I like this. We zijn wel, we zijn wel. Hij, is, dit bij, hè? Hij is live on Hij is Radio Pettenpoel ja. Ik heb hem eh, naar station Sloterdijk gebracht. Weet je nog? Ja, en toen zei je je moet met Sylvia. Je moet met Sylvia. Wanneer was dit? Dikke maand geleden. Maand geleden? Al met Fur Ja, en toen had hij naar de Sloterdijk gebracht. Ik zei, je moet taxi met Sylvia. Ja, ik was met de auto. Ja, ik was met de auto. Oh, Lieke. God, ik nou, vind het zo jammer dat ik niet stellen. Maar, eh, eh, het is een klassieker. Alsnog bedankt dat je ja. <laughs> maar de eerste keer had ik je wel. Ja, dat gaat hartstikke goed. En die heb ik ook tegenwoordig. Heb ik ook ja, die staat in die, die archiefpagina. Nee, ik ga weer verder. Ja, we gaan, ja, we gaan eh, verder. Jij gaat ook gaan. Maar laten we gewoon contact hebben daarover. Ja, dat is leuk. Het lijkt me als jullie komen opnemen. Okay. Okay. Sorry that it's... Okay. Het was wel een momentje van Hans om te stijgen. Want dankzij hem zijn we natuurlijk allemaal hier. Hij kreeg destijds de sleutel. Maar ook wij moesten allemaal wachten. Ja hoor, het is gelijke monniken, gelijke kappen. Ja. Maar is het niet de andere ingang gewoon voor Nee, dat, dat, is, dat is ook dat. is daar is eh, allemaal Het is, wat het is. En dat heeft natuurlijk ook weer zijn, uh, zijn charme. Maar het is een beetje zo etenstijd aan het worden. Ja. En uh, ik vond het wel een Ja. Oh, je, dat je kan wel tegelijkertijd... Uh, je bent nou ja, het is een beetje tricky wat ik nu doe. Want het kan zomaar zijn. Naar de muur, kastje naar de muur. Kastje naar de muur, kastje naar de muur. kastje naar de muur, kastje naar de muur. kastje naar de muur, kastje naar de muur. Kastje naar de muur, kastje naar de muur kastje naar de muur, kastje naar de muur, kastje naar de muur, kastje naar de muur, kastje naar de muur, kastje naar de muur, kastje naar de muur. Sorry, sorry, sorry. Kastje naar de muur. hoor. Kaşınar, kaşınar müren, kaşınar müren, kaşınar müren, kaşınar müren, kaşınar müren, kaşınar müren, kaşınar müren, kaşınar müren, kaşınar müren, kaşınar müren, kaşınar müren, kaşınar müren, kaşınar müren, kaşınar müren, kaşınar müren, kaşınar müren, kaşınar müren, kaşınar müren, kaşınar müren, naar de Van het kastje naar de muur, van het kastje naar de muur, het kastje naar de muur, van het kastje naar de muur, van het kastje naar de muur, van het kastje naar de muur, van het kastje naar de muur. Kijk dat niet zo zuur, van het kastje naar de muur. Kijk dat niet zo zuur, van het kastje naar de muur. En het is niet duur, want ze kijkt zo zuur. Het kastje, kastje, dat is niet duur. Het kost geen huur, het kost geen huur. Nee, want ik ga van dat kastje. Zij allebei uh, ik ben uh, Ik ben allebei. Oh, uh, ja, maar waar? Wow, oh. drie maanden van oh. hier praten. Oké. Okay. Ik ga even kijken waar de bonnetjes staan. Als jullie heel erg Ja, we hebben wachten hier, ja? Top, Yo. zie jullie zo. We hebben vol vertrouwen in je. Kom hier ook weer heel huids terug, oké? Okay? Ja, echt mijn best. Neem wat eten mee voor ons. Jij neemt alles op als bewijs. <laughs> Ons vinden niet dat wij van het kastje naar de muur, van het kastje naar de muur, van het kastje naar de muur, van het kastje naar de muur, van het kastje naar de muur, van het kastje naar de muur, van het kastje naar de muur, van het kastje naar de muur moeten lopen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. cameravrouw van ons die daar zit op dat blok. Zie je haar met de, met de, de ja? zonnebril? Eh, dus, want zij wil heel graag dat geluid van die parade waarschijnlijk hebben. Maar ik heb er heel weinig, hè? Gewoon een paar stukken. Oh, zo weinig. Ja, want jullie doken de tuin bij Rudolf in. Oké, oké, dus ik ben nu weer in de vrouwencirkel. En uh, uh, naast de vrouwencirkel is een hele mooie oude bus staat er. En dan komen we bij het circus. dus een circushuis. Circus op Ruigoord. Eh, eens even kijken wat hier allemaal gebeurt. for Babette, everybody! Alright, Collective in the Sky. Uh, we're going to return to you in a couple of hours at 9. We're going to be back with some other performances. Uh, so be sure to be back, and otherwise we'll see you tomorrow. All right. So I'm um, in the in the in the ladies area, and we have to go to eat. But uh, uh, oh, um, so um, can you tell me your, your story? <laughs> I'm sitting next to Lila Cavalero. No, that uh, I was just saying that uh, <coughs> when the village was squatted at that time, I had I was married with a Dutch uh, actor, Wim van der Grijn, and Gerben Hellinga was the dramaturg of the company, and also was friends. So the first house I ever went to in Amsterdam when I came to Amsterdam was Gerben's house. With, in, in, no, in Amsterdam, uh, on Stadhouderskade, and uh, he was with Vilna at that time. He had some small kid. Michiel was then a little kid. And uh, then so at one day, uh, Wim told me, oh, the Herben is uh, doing a squat of a village, and he told me some something about it. Let's go, let's go uh, see because today is a special day. So that was the last mass on the church, and uh, and then the, the, the priest was giving the keys to Hans Plomp, and uh, yeah, in a way, I'm kind kind of happy, a little bit proud <laughs> almost that I was there on that time. 1973. 1973. But on that time, I was officially also living in India. I happened to be here on a holiday in summer, so that's why I was here. So, but then after some time, I was going back to India. And uh, when I came back from India in '84, uh, I came to this village and I was staying here for a while. And uh, I lived uh, for eight, eight months or uh, almost one year in uh, in a house that now is no longer there because the, they built the, the, the canal, the the harbor. But that was the house that became the house of uh, Rob van Tour. Uh, so for one uh, winter that everybody went to Goa, I was <laughs> I was doing the bus. yeah, at full moon. Yeah, and then it was such a, a winter of snow. It was amazing. The door of the house where I was living open to the outside and there was not a porch. So the snow always came all the way up to the door, and I had to wait until <laughs> Neil Samuel, who was my neighbor, came and take out the snows, and then we could <laughs> open the door. It was really amazing. And uh, so one night in the bus, because I was doing the bus every Saturday night, uh, I mean, doing the Irish coffee <laughs> and, having the drinks and so and so. I was every Saturday night. Yeah, yeah, yeah, yeah. every Saturday and the night. Bus, the, where was the bus? It was over there. The bus was over there. Yes, near the house of Niels Hamel. Yeah, yeah, yeah. Which is nowadays the house of Hans Fish. Uh, yeah, yeah, right, right. And then. Uh, and then the the last uh, villager, uh, a man called Bas, Bas or Bas, he was still living here. Was the last family? Ah, Bas David. Yeah, of the original, they was still living here. So one night came such a lot of snow and wind and everything that the the the, the windows of the roof of the bus were blown out and it started to snow inside and rain and wind. The old luchtbus. Yeah, the old luchtbus. So Basi went to, to get one of the very big plastic uh, sail that he used for his farm, whatever. And then they put it over the bus. He, he brought a truck <laughs> and he, he secured the, the, the, the sail on one <laughs> side with the truck, and on the other side, I don't know what they did, but then the, we still did all <laughs> night in the bus, uh, making music and drinking and uh, and having a good time. It was uh, unforgettable because that was the last winter with a lot of snow. I had a little dog, and there was a tree where he liked very much to go every morning to do his pee and so so then it was all this snow, so he made tunnels. <laughs> Your dog made tunnels? made tunnels to go to his favorite tree. <laughs> and also for me to walk out, you know. So Neil Summer was coming with the shovels and everything to, to free the door so I could open the door. But it was still an adventure to walk with all the snow coming uh, above my waist, you know, really so much snow was it. No, it was really fantastic and then I tried to make a, a, a in the in in the in the house of uh, where is now where is now um, uh, uh, I what's his name? Anyway, some farmers were still living there and had a, uh, uh, whatever. Anyway, then uh, when they left their their their garden, I tried to make. But at this period, the aeroplanes were were dropping petrol when they were flying, they had, oh, too, yeah, yeah, yeah. They had too much weight. So I saw all my herbs. That doesn't of, happen anymore. No. I, I, I have uh, uh, also experienced that. It was in 2004, still happening when the planes got by, yeah. they got rid of the overload of petrol they still, they still yeah, were having yeah, because it was too dangerous to have the petrol on board while landing. So that's why then I, I gave up the idea of making a Kraden town <laughs> here. Also, no, I would not touch no Kraden of here because there are lots of good herbs growing around here. But I would not touch them because I thought, well, this is all very polluted, very full of shit, and and um, and also every Sunday at five o'clock in the morning, aeroplanes going over my head. Oh, you know every two minutes another aeroplane so i thought no this is not the place for me i came from india i was doing my yoga and my uh, <laughs> transcendental uh, trip <laughs> so then uh, then i finally found a place in amsterdam otherwise i would be in rauhort you know i could have been uh, living here of course but uh, aya is uh, together with maarten the, the, the, spot at I yeah. 8 yeah. our neighbors from <laughs> Robert and hans ritter <laughs> okay, so, let, that was nice so, talking yeah, to yeah, you. Yeah, yeah, yeah. <laughs> so you're still in the village and doing. Uh, yeah, coming and going, uh, not so involved anymore, but I was very involved always before with everything, all the lunchuels, all the shows of uh, of uh, of the balloon company in India and in here. I was quite involved until a certain moment, but then uh, yeah, okay. I have, to, to get some food. Yes, yeah? let's go okay. get some food. Okay. Geef niks hoor. Avond. het. dat was DJ Henk Haap. Natuurlijk. Oké, we gaan nu wat eten. Nu echt. Nou ja, toch nog even dan heel snel voordat de, de maaltijd wacht. Eh, ik ehm, sta hier. Eh, mijn hoofd laat me in de steek. Oh, dit is erg. Die kan hier wel alle kanten uit. Ja, oké. Maar ik, spreek, ik sta hier dus naar eh, naast de vertegenwoordigster van het Groene Veld. Wat eigenlijk de opvolging is van eh, eh, het ADM. Eh, het Groene Veld houdt nog wel de verjaardag van het ADM in ere. wanneer is jullie festival? begin oktober. Ik geloof van 7 tot, tot 9 oktober. Oké, en dat is dan dag en avond? Of alleen avond en weekend? Ehm, ja, dag en avond en weekend en de nacht gaat ook mee. Eh, waar vinden we ook weer het groene veld? Is het nog steeds admleeft.nl? Eh, ja. Oh, ja. Dankjewel. waar, ja, waar, ja. Nou, we staan in de rij dus nu. Eh, <laughs> en naast me staat een jongen en die heeft ineens het, het mooie, de mooie tekening van Peter van Harmelen. is namelijk hier rechts onder de als staan. Eh, ehm, op een t-shirt gedrukt. En ehm, kan je me een beetje vertellen waar je, waar, die, waar die vandaan hebt? Ja, zeker. Ja, ik werk als eh, vrijwilliger bij de infostand. En eh, wij verkopen deze t-shirts bij de infostand op het terrein, dus op het hoekje. Als je vanaf de ingang naar de kerk loopt. En wat, wat kost zo'n mooi t-shirt? Eh, ja, dat moet ik even goed uitzoeken. Maar eh, ik dacht dat ze 15 euro was, waren. Het eh, kan zijn dat ik me vergis dat ze 25 waren. Maar ik moet dat straks eventjes nakijken. Kom sowieso even langs om ze te zien. <laughs> en wat vind jij van het t-shirt? Ja, ik vind hem super gaaf. En daarom vroeg ik van, joh, wat kost die? Want ik denk dat ik hem zo meteen zelf ga halen. Wat doe jij eigenlijk? Ik, <laughs> ik ben bij de vrijwilligersbegeleiding, dus vandaag heb ik bijna de hele dag vrijwilligers ingecheckt. En eh, nu mag ik lekker eten. Oké, nou, ik maak geluidsopnames voor Radio Ruigrooid. En die ga ik zo meteen via het internet uitzenden. Ik neem het dingetje even mee en dan kom ik weer terug. En dan om half negen is er ook in de vrouwencirkel, waar ik heel veel ben, eh, een hele mooie show. Maar eigenlijk is het een uh, natuurlijk een hele mooie show. Dus van de uh, entree tot aan de dijk. En alles wat ertussen okay, nu gaat het doen. Tot zo. Yes. Bonnetjes, bonnetjes. Een heleboel bonnetjes. Ja. Heb ik iets te zeggen? Wat is het? Wat eh, is het? Vanavond hebben we een hele lekkere drap. Nee, het is heel lekker. Het is een uh, champignon eh, geval ik hoop dat je heel lekker gaat eten. Eh, ik denk het goed, hè? Mag ik nog een beetje trap oh, bij? Ja, dat is natuurlijk. Voorkeur naar eh, groene dingen of... Groene hoe beter. Precies. Dankjewel. Eet smakelijk. Sandfestival eh, Reunie. Georganiseerd door voormalig Zoals leven van de band die nu op het podium staat. allemaal voor deze prijs. not Hey Nou, lieve Aya, jij ook gefeliciteerd hè, met 50 jaar eh, eh, jij ook, gecondoleerd. Uh... Eh. Ja, nee, er is niemand dood. Nee, dat is waar. Behalve dan, uh, dat ruigot 50 jaar geleden was het nog deels bewoond. En die mensen zijn dus allemaal wel dood. Ja, misschien, het is, eh, het is, wanneer is dat dorp opgericht? Zo rond 1880 of zo. Dus... Ehm, Nadat eh, de Noordzeekanaalhaven was gegaan ja, dus we moeten in, ja, in 2080 moeten gewoon de 200-jarig bestaan van uh, gaan vieren. Ja, en dan even doorrekenen, 400 jaar. Ja, daarom. Tot in de 26e eeuw, moet kunnen. Oké. Dennis. Gefeliciteerd met 50 jaar Ruigoord. Ja, nee, ik heb uh, in het begin eh, al meegemaakt. Ik heb ook de kranen tegengehouden. Ja, ook hier. Dat is uh, waar we slopen. En, ja, dat was in 1973. En mijn vrouw komt hier van Ruigoord af. En mijn kinderen die zijn opgegroeid dus de, met de kinderen van Ruigoord. En dat was top. Ja. Ver weg terug, hè? Wat 50 jaar. Ja, dat is 15 jaar geleden, ja. ja. ja. Nou, gelukkig is eh, de DAF-area veilig verklaard. Ja, nee, met een... Eh, en we hebben kleinkinderen en die komen ook op Ruigoord. Dus uh, dat is helemaal mooi. Uh, Esmee en uh, Sophie en Maya. En, ja. ja. Oké, nou weet je, ik hou je gewoon niet langer op en ik <laughs> laat je achter die kleinkinderen aan gaan. Zie je later. Afrollen. Beterschap hè. Hoi. Roberta, Hans Blom. Eh, Wacht even, vertel het even. Ah, jawel, Wijk. Inge van Ullen, Ulden, Roberta Petzold, Jan Modaal en Hansje Plom. Wat gaan jullie doen? We gaan poëzie doen. Hey, Ik, kijk even of de opname loopt en uh, dan zit hem op, hè? Lieve schat, eh, ik ben zo open als een open wond. Oké, okay, lieve schat. Hey, heel veel gefeliciteerd met de 50 jaar Ruigoord. Jij, uh, jij ook, Sil. Ja. documentaire heeft gemaakt over eh, Gort afgelopen Ik ik ben al bezig, hè? ik ben al bezig. Eh, kom, wanneer komt die uit? Eh, oktober volgend jaar. Waarom niet, Daantje? Uh, heb je Het is nu in de salon, hè, met dichters. Oh ja. ja, Inge. En de Paradiso Show is nu, uh, wordt verteld in de Vrouwencirkel. Welke Paradiso Show? Die ze dinsdag hebben gedaan. Oh. Ga je er naartoe? een beetje heen en weer huppelen. oh ja, wel zeker weten dat die opname loopt. Dan krijg je de in de salon is, hij nu, is nu poëzie, maar ik loop zo in de armen van Lex en haar uh, eh, lieve, Nick. Nick. En eh, die eh, vertellen me nu ook een verhaaltje wat heel leuk is, dus luister. Ja, ja vandaag, want het is natuurlijk voor het eerst dat het zo groots aangepakt is, ook doordat landjuweel zo lang bestaat al. en dus ja, weinig ruimte voor de auto's was er een parkeerplek, long parking, heel ver weg is dan hier vandaan. En daar hebben wij vandaag gestaan om de boel een beetje op te leuken, glitteren en gezelligheidjes, muziekje. En hebben het eh, een beetje gezellig gemaakt, hè? Ja, waar was dat? Op de, de Long Parking, ja, bij de, de wat is de Long Parking? Waar de pendelbus eh, hier vandaan... Eh, oh, ja. ja. Oh ja, weet jullie hoe het zit? Moet je betalen voor de pendelbus? Ik dacht dat het gratis nee, was. Ja, All ja, dat nee. De wc kost dan wel weer 2 euro. Dat is gek, hè? De wc? Nou, ergens moet je betalen voor de wc. Heel gek. Ah, nou ja, als je bij mij langskomt mag je gratis. Altijd. <laughs> Dag en nacht. Maakt niet uit. Zij woont hier, hè? Ja, nee, we wonen hier niet. Nee, en ook bij de... Maar waar je, waar je werkt. Ja, ja. ga ik rondzweef. <laughs> Tijdelijk, ja? In dit leven. Ah, ik wil ze helpen, want ik vind ze zo, zo eh, wat heeft in het land gaan kijken? Nee, zij, zij, willen, zij willen, ze weten niet wat ze, eh, hoe laat, ze moet iets moeten. Als ik daar iemand kan eh, vinden. Uh, ja, Laurien. zo deze kant op. Oké. Okay. Over tijd willen. Maar de, de band, de, ik sta hier dus nu. naar weer, ik sta nu naast Aya en Aya staat ook. En zometeen is de poëzie. Tenminste, dat was de bedoeling. Een uur geleden zou er poëzie zijn, maar er was een uur vertraging. En we zijn nu een uur verder. En de vertraging is waarschijnlijk meer dan een uur. Oh. Dus dat zou best wel weer kunnen. Dus ik ga even kijken wanneer dan de poëzie zou kunnen zijn, anders ga ik weer weg. En dan kom ik om tien uur weer terug. Oh, je bent al een keer heen en weer gegaan. Ja, natuurlijk. Ja, sure, tweede keer nu. Kijk, daar staat Olivier. Ja, weet ik. Oké. Ja. Hey. Nou, ze zijn nog bezig met het muziekprogramma, zo te horen. Olivier Jans van Amsterdam TV van de maker van de film het dossier 50 jaar Ruigoord. Eh, om nog een keer, ik vertel het, het is dossier. Dossier Ruigoord, de jubileumeditie. Ik ben, begin elke ook een dagje ouder te worden. Dus ik Ja? Eh, wat zeg je? Nee, wat zeg jij maar? Welke film is het? Dossier Ruigoord, de jubileumeditie. Okay. En dat dus vier, dat is de vierde versie. Ja, gek. Extra, extra extended, hè? Ja, en, en, en andere dingen weer ingekort. Want je blijft natuurlijk aan de gang. En ik heb nieuwe dingen gevonden die ik vroeger nog niet gebruikt had. Oh, nu weer? Nou, in, 1993 bleek ik wel te hebben gefilmd, maar nog nooit gemonteerd en eh, uitgezonden. Dus dat, dat zit er nu pas voor het eerst in. Oké. Dat zat dus in deze film die afgelopen maandag bij het symposium werd vertoond. Ja. Heb je ook wel eens Paradiso-shows eh, opgenomen? Ik heb eh, een stuk of tien Paradiso-shows opgenomen. Kan je me vertellen van welk jaartal? Ja, kijk, ik heb het ding bij me, dus ik kan het zo oplezen. Ik heb uh, het hele albal uit 1988, het Intergalactisch Festival uit 1988. Integraal, helemaal? Ja, maar dan maak je dan een eh, verslag van, van 10 minuten of zo, of langer. Uh, Koninkland, Eros, eh, de Bom, Groenoord, eh, de Babeltoren uiteraard. Dat was het millennium. er eh, waren twee, twee jaar achter elkaar ging het over het millennium. Comité 2000 hoort daarbij. millennium hoort daarbij. Dan het ministerie van Ruigoort. Die is echt geweldig. Met Hans Plomp als vrouw, vrouw Holle. Het verhaal over de elfen en de faunen die worden verjaagd door de christen. Het Sneeuwwitje met Lange Frank. Ja, <laughs> exact. Ja. En de kabouters natuurlijk. Hè? Nou, en uh, dat het fabelachtige insectenfeest uit 2018. Ah ja, wat was jij toen met 2002? Eh, wat was er toen? Vadertje tijd. Vadertje tijd? En ja, dat was met vrouw Holle en Helene, die speelde Pinocchio. En Lange Frank was Sneeuwwitje. Ik heb eigenlijk geen idee meer wat ik toen gedaan heb. ik weet wel dat Michael was de bad boy. Die kwam aan in een driedelig pak om de boel allemaal op te kopen is als Hans Plom nog zonde hè, van zo'n mooie jongen. Zonder twijfel. Ik weet even niet meer waar ik toen stond of wat ik deed. Ik moet er nog twee noemen, want ik was nog niet klaar. Eh, Paradiso aan Zee, 2019. En ook een die ik terugvond die ik nog nooit gebruikt was. Dat was de luchtbus. En toen die luchtbus in de Hens ging vorig jaar, ben ik dus mijn hele archief gaan doorspitten. Ik ben een stuk of twintig shots tegengekomen door de jaren heen. En eh, de luchtbus die was nagemaakt voor het podium van Paradiso, van karton. Waarbij de wielen draaien en eh, die werd gebruikt als een soort van eh, decor. Ja, die werd door mij gemaakt in het Zebrahuis. Ik heb die hele bus uitgezaagd, samen met Ted overigens. Daarna hebben we hem gewoon op onze fietstrappers naar Paradiso gebracht. Ja, in, in twee grote stukken. Dus ja, dat, ik vond het belangrijk om die bus op het podium te hebben gewoon. Eh, en het is gelukt. Helemaal geen figuurzaag, bijna op ware grootte geloof ik. Ja. Oké, wauw. Ja, ik ben altijd heel erg van het integrale. Hè? Ik doe het eh, helemaal uitzenden, want ik maak dan deels ook... Eh, eh, de hele show in de opbouw mee. En ik zie altijd de, hele verhaallijn en daarom ga ik nooit, nooit er eigenlijk in knippen. Dus ik hoop dat je, dat je, heb je, heb je hem integraal ook nog ergens? Ja, ik heb alle originele opnames natuurlijk nog. En, wauw, wauw, ja, maar de, de, de, insectenfeest en het uh, Paradiso aan Zee, die heb ik eh, integraal uitgezonden. Dus, te gek, te gek wil nog even wat zeggen. Eh, je kan hem eh, online bekijken tegen betaling van 4 euro. Of je kan hem bestellen voor 15 euro. Ik heb hem ook op Blu-ray, dan is die 25 euro. Dan is die helemaal in high definition. En dat is voor mensen die uh, eh, ruigoord lief hebben, is dat natuurlijk hartstikke goed voor je eigen archief. Dat je later kan terugkijken en dat de kwaliteit goed is. Je moet je voorstellen, heel veel materiaal van vroeger is natuurlijk heel slecht qua originele. Maar dat kan je tegenwoordig heel goed opnieuw inlezen. En opkrikken en ruis eruit halen en het contrast verbeteren. Dus de opnames zijn veel mooier dan ze ooit waren. Wauw, dit was Olivier Jansen. Uh, een van de, de filmers van uh, Ruigoort. automatically you want Kundu is not No, man, I, I am always going was Nee, ik uh, sta Van de spanning kan ik niet zitten. Maar je moet toegeven, Hans is altijd positief. Hij is nooit somber. Nee. Maar ik, ik, ik, ik, ken ook als buddy zijn andere kant. Ja, maar Hij vecht elke dag. Ja, elke dag. waar. Ja, Elke dag als je die medicijnen neemt, is hij aan het knokken. En ik zie in zijn gelaatsuitdrukking dat er iets is veranderd. Ja, ja. En de 16 augustus krijgt hij de uitslag van de CT-scan. Ja, ja. Heeft hij zon ook of niet? Weet je dat, wat hij heeft? het ook Parkinson. Ja, hè? En dat lijkt me als het gezicht gezien lijkt me dat wel. Ja. Ik zou zo graag willen dat hij iets zou krijgen wat het weer levelt. En niet zo'n ding met een trits aan beide werkingen. Ach. Je kan, zonder bijwerkingen gaat het. Dus dat is nou helemaal zo. Nou ja. Nou ja, ehm, hij is in ieder ook bij de Tibetaanse arts via eh, Albert en dus gewoon veel knuffelen. Ja. Bilbao, in Bilbao. No, no, in Osborne. They did the interview with us. And they took a picture. Ah, okay. Look, is there a, um, an, a, thing with uh, with water and some glasses for the the people for Hans that's going to perform? They're poets. Yeah. water uh, for the for the poets. Yeah, yeah because my father also asked for water. Okay, good, good. That water is always. Uh, which which is your father? Wolf. Wolf. Uh, Harun. Harun is your father? Yeah, yeah, it's my father. Great. oh, <laughs> nice. Oh, nice. Hi, I'm Sylvia. Oh, wow. Uh, is Harun performing? Uh, you can yeah. ask of Water. is for free. Ah, yeah, okay. Just ask, just ask. Okay. Yeah, just just wait. Time will um, it will will happen. Yeah. Yeah. Dus

Femke Halsewa was onlangs hier om ons te feliciteren met ons contract van 25 jaar. Eh, eh, ik ben in de loop van haar burgemeesterschap dat ook Femke, oh dat doe je. Maar ik ken haar van vroeger en ik weet dat ze getript heeft en heel erg goed kwam. Dus het moet op een of andere manier toch wel weer uh, eh, terechtkomen. En onlangs was ze hier om ons te feliciteren met ons 25-jarige contract. Ja, dat is ongelooflijk. We altijd twee, drie jaar en de haven Nou, dat kan niet verder in de toekomst. En nu die, die wethouder van Hester van Buren. Ja, die kwam en die vond het leuk en die heeft gewoon de knoop doorgehakt. Die zegt 25 jaar. En nou die bond van havenbedrijf, die zelfs plannen hadden om Ruiven naar Flevoland te verplaatsen. Steen voor steen. Kan niet, het was beslecht als hier. We zijn hier met een eh, gifopslag. Maar ja, Hester van Buren en, en, en Femke Halsema en, en, en hoe, hoe, heet ze? Uh, uh, staatssecretaris van, uh, van cultuur, die zijn er allemaal langs geweest de laatste twee maanden om ons te feliciteren. En ik zie echt een, een soort heksenkracht, een vrouwenkracht die, die zich uh, ja, op ruimte stort. En er heeft heel veel vrouwen in een geweldige positie die, uh, eigenlijk heel veel invloed kunnen uitoefenen. En daarboven zitten al die patriarchjes met hun uh, eh, stropdas en hun maar dat gaat allemaal voorbij. Ja, ja. ja dat is geloof dat hier een stille resolutie plaatsvindt. Als je achter het veld geweest bent, daar zijn allemaal inheemse vrouwen, wisdom keepers, water protectors, die daar een kamp opgeslagen, typisch. Uh, en, en een jongen. En daar zitten wel 30 vrouwen uit de Braziliaanse Uruguay en de eh, Cota. Echt ongelooflijk dat die samenkomen om te zeggen van ja, als wij als vrouwen van de wereld gewoon contact kunnen maken, de Russische vrouwen, de Chinese vrouwen, de god het waar, als wij contact kunnen maken, kom op kerels, het is afgelopen met jullie shit. En dat zie ik eigenlijk hier gebeuren in, uh, ja, een stille revolutie vind het helemaal geweldig omdat op de 80ste nog even Eindelijk de roze 50 jaar naar de kraak van echt Heel erg fijn. Nou ja, en vanavond dan eh, hebben we poëzie. Ja, poëzie betekent eigenlijk bijna niks meer in ons eh, in het systeem. Ja, je hebt een stad, dat is allemaal een beetje uh, een echo van het systeem. Maar poëzie was oorspronkelijk profetie. Vooruitzien, Dat wat je bijna niet kunt verwoorden, verwoorden. Dat was gewoon een, eh, een heel bijzondere kunst. Je kon er bijna geen zin meer verdienen. Je moest oppassen dat je niet eh, op de brandstapel eindigde als, uh, als dichter. Maar hier is dat soort poëzie dus aan de orde. Poëzie direct, paf, poef. Niemand denkt aan succes. Niemand denkt aan sonnetvormen. het is allemaal direct te begrijpen, want ik vind eigenlijk een kenmerk van de gevestigde poëzie dat je er geen reden van begrijpt. En als je het dan eh, probeert te ontcijferen, dan staat er, ja, ik zie mezelf in de spiegel. Of, eh, het is echt, eh, ja, hoe onbegrijpelijker het is, hoe onbeduidender de boodschap meestal. Want ik geloof echt dat eenvoud het kenmerk van waarde is. En, en ja, in deze gedichten die, die hier horen, die kunnen jullie meteen woord voor woord opnemen. Het gaat heel diep. Het is een trip, je gaat in een soort trance. We willen beginnen met een, eh, een grote eh, Ruigoorts uh, eh, tovenares. Ik weet niet of ze is. Helly! Helly! is not only a poet, but also a sorceress oh, and a healer uh, and uh, wisdom. Uh, and a dear, dear friend, we've been wiggling for years. They don't know where we wiggle. They don't know where we No! Uh, pakken. Ellie, we can't hear you, darling. I'm so sorry. <laughs> Yes, okay. That's better. People have decided this week that I hate men. Oh. No, no, no. I've been told that I'm fascist, But actually, you know, like a large number of my longest friends are men. I have amazing relationships with men because I choose very carefully. <laughs> <laughs> yeah. I am very discerning about my men and I try not to be disappointed, but it happens, right? so, you know, and, and let me not stop. Sorry. Sorry. That week. What a week I had, man. Oh, what a week the macro and the microcosm. Everything is relevant. Life sweeps you off your feet if you don't have a core, a system of belief what a week. People, what a week. I'm not living in my birthplace, but I'm not too far away. I listen to the news. I contact Britain every day. I compare what I have here to what I could be doing there. I try to be contented, but I'm pulling out my hair because I feel weak. I don't want to accept that what I see is what I believe. There is no separation between my environment and me. To change my life, the movie, I've got to change my thoughts, the tape. It's simple, it's not fucking easy. That week began before a G820. 20 I don't notice that G stand for great, and I just freaked. We had a call to end world poverty by the world's richest nation states. But we, the masses, can only change the little things to overcome the stasis. How often do you use your car and do you travel alone? Do you visit your colleagues in their home? Where do you buy your clothes? What toilet paper do you buy? What do you use to clean your house? How often do you fly? Are you addicted to exploitative cash crops? Chocolate, sugar, oranges, coffee, tea? Do you believe the basic tenets? set out in this economy? Do you vote? Do you protest? Do you write letters of complaint? Do you try to talk to or understand the people that you hate? Do you know all your neighbours? Have you been into their house? Do you pick up your dog's toes? Do you truly love your spouse? What do you do? Me? or nothing, and my little matters not one mi- Will not one wit. I like meat. I want to have a car. I don't want to pick up fucking dog shit. I know lots of my friends are shallow, and I want love. And I really fucking hate my neighbours when their kids stomping on the floor. And you know, if I was in the state of Israel or the White House, I think I'd be really disappointed. Those Palestinians and Lebanese, they just refuse to be daunted. I don't need to be proud of the supposed British organisational efficiency or our proverbial stiff upper lip because we need to close down all the Guantanamo bays. We've got to dry dock the torture ships if we want peace, man. If we want peace, we have to stop farmer subsidies, eat food grown locally. We have to learn to own out, to hold, own and hold our pain to set our spirits free. No one can do anything to you. No one can take anything that is yours from you. Be you. Feel you. Love me? Fuck that. Love you. I want us to bring all the troops home yet. Are there troops we need? The troops in Sudan are saving people black like me. And when the freedom fighters are in the governments, do the massacres cease? I pray for peace in the Middle East, that the leaders will see the errors of their ways. But I don't see it happening for years, and we need peace today. The Olympics, they never go to places, countries that need the influx of people and cash. We're told they don't have the infrastructure. In truth, we won't let them have a fucking infrastructure. So so that we can keep the stash. In 2012, it's a long time ago, I know, but the worth of my mum's already overpriced London house massively increased. And in the time since then, how many Africans have deceased from poverty, AIDS, and other disease? Will the rich world's economic policies always stay the same? And if the bombings in the streets reach Amsterdam's terrain, who will then get the blame? Are we ever going to make real and lasting changes while we still voluntarily can? Culture, dialogue, art, education respect, communication from human to human. What a week. Well, Lenny, Henny, I think, uh, uh, Maxi, I think just that is happening in Ruikort. Just that is happening, what you're talking about, the awakening. Anyway, the next uh, prophetess I want to introduce to you is uh, also a very special being. She uh, is uh, zeer geleerd and uh, she is a great uh, connoisseur of uh, all kinds of uh, consciousness changing means. And she went through all of it, and look how beautifully she came out. So we love the verkeerde pad, and she's an <laughs> example. <laughs> hoeveelheid tijd en energie die steekt in deze plek. En het is gewoon fantastisch dat we dit hebben. Hij staat buiten. Daarna wil ik, daar, wil ik Hans bedanken. Hans is sinds uh, gisteren eerder Je werd net hartelijk bedankt weer door Inge. Oh. En dat is zoals het gaat. Geen referentie voor het gaan, geen referentie voor het energetisch bestaan. Zoals hemel en aarde, zo vader en moeder, zoals stilte en stroming, zo gaan en zijn. Zijn en gaan te samen bestaan. De vereniging van de alomvattende dualiteit die zo tezamen alles bevat. Het gaan mag niet gaan zoals het wil gaan. Het vloeiend stromen is verstoord. Blokkades zijn het gevolg. Echter het gaan stoppen, dat wil nooit. De wil is willoos in ieder geval. Vrijheid is acceptatie van het gaan in zijn hele zijn als een zinderende zuiverheid in zijn totaliteit dat is wel een heel erg spiritueel antwoord op, eh, op de vraag van wat is vrijheid. Ik heb namelijk een tijdje in zo'n spirituele hoek gezeten, zoekende naar vrijheid. En dan kwam ik allemaal mensen tegen, weet je wel, die pretendeerden totaal vrij te zijn, want ze zou een staat van verlichting bereikt. En ze beseften niet het lichaam te zijn, niet het gevoel en niet de gedachten. Nee, ze gingen daaraan vooraf. Zij waren het totale bewustzijn. Nou, voor al die mensen wil ik het volgende zeggen. Fuck de guru in wonderschone dromen. Er is dan geen ontkomen aan in de eeuwig voortduring van het gaan. Het enige dat rest is mee laten voeren in de beweging van de spiralen. Spiralen, dat zijn de voeding van voortdurende verhalen. Als een beschrijving in de oneindigheid van de tijd die alsmaar verder en verder uitdijdt. Onbegrensd voortstuwen, rustig aan, dan weer harder, sneller gaan, enigszins duwen om nooit stil te staan. Toch staat ook stil, Het hetgeen contrasteert. Toch is al eeuwig ongedeerd. dit voelt als het zelf, maar ook een illusie is dat. Want je bent niet alleen dat, je bent dat wat alomvat. Als onervaarbaar, onverklaarbaar, onbegrensbaar. Het bewust worden van het zelf is de laatste illusie. De laatste illusie die rest. Resten, rusten in het zelf. Volledig bewustzijn is als een eeuwigdurend moment. Dat kan in geen geval geheel worden gekend. Het kennen breidt zich dan ook vele malen uit, toch steeds weer dat punt van de grens die stuit. Ogenschijnlijk dichterbij te komen, maar helaas, je ligt nog steeds te dromen. Besef het nu echt wakker te zijn, besef het nu echt bewust te zijn. Bewust van dat, wat al omvat. Besef dan, je bent van malen meer dan alleen dat. Want zodra iets bewust wordt ervaren, dan valt het iets te verklaren. Zo wordt per direct de grens gesmeed en is het lief al geleed. Zodoende is wakker de grootste illusie die er is. Denk jij wakker te zijn? Ah uh dan heb je het in alle gevallen mis. Niemand van ons zal ooit ontwaken. Er zal zelfs niemand zijn die de grens van wakker worden kan raken. Want er zijn helemaal geen grenzen, alleen wij hebben die wel. We zijn en blijven mensen. En als maar hoe ik ben dit lichaam niet betekent dat je nog niet ziet. Je bent immers net zo goed niet als wel de regels van het eeuwig dualistische spel. Trisha? Hij spreekt geen Nederlands, hè? No, it's eh, English. percussion. Uh, Sorry, lads. I gotta say, just uh, uh, based on your outfits. Yeah, I mean, it's amazing. You look like we're back in the 18th century or something. You're warriors. Yes, we are the warriors. <laughs> we're the warriors of the future that's gonna save Rhyhord for another, not even 50 years or 25. Just You're gonna save Rhyhord for as long as the sun shines. grass is growing and the water's That's what we're to do. Right? your name? it together. Right? Jeremiah Wolf. Jeremiah, I'm Brian. you. Uh, wat is jouw naam dan? Mainstream. wat is jouw... Um, je ziet er echt wel eh, zeg maar ergens 1700 of zo uit. Ja, ik heb zelf een, uh, eh, maar een movement, het heet het Compassie voor krijgerschap. En dit eh, vertegenwoordigt ridderlijkheid. Ook. Oh, het komt een beetje van de ridderlijke uh, ja, outfit. Het is een ridderlijk outfit. Dus waar, waar, waar, waar, moet ik dan jouw outfit uh, situeren? When, when, when what era? can you give me a, a year? Ja, yeah, it's like era? The ancient future. Verkopen. Eh, Shooter, okay. But do you sell it? all right, so it's a composition from like, some oh, uh, uh, associative uh, things from uh, 1700s or 1600 or earlier, but it is um, directing. it has the idea of directing us towards the future. Yes, because we only can go somewhere when we know where we are com coming from. So this is like this movement is like based on different uh, wisdom traditions, and uh, yeah, so I make my own thing out of all this wisdom and all of the teachings. Um, based on this knowledge, based on all these experiences from uh, four fathers the shamans, the magicians, the alchemists, and this is like what this compassion uh, warriorship about, you know. And now I connect with Jeremiah, and his tribe is also about warriorship, so connect very good. It's really beautiful that he, uh, his tribe made friends with our forefathers, and uh, now we're here planting new life, and we are creating a new future without any fear in our hearts, going towards a new uh, kind of earth. You know? Continuing the, the bond of friendship for uh, yes. which was founded 400 years ago. 400 years ago, exactly, yes. And I just explained to him because I come from Brazil, I was there for two months, and I felt so sorry for the indigenous people there, so I, I pardoned my ancestors what happened, what they did. And I tell him, you know, it's really heartwarming and heart opening that I heard such a positive story also about our connections with the indigenous that it's also being uh, yes another light being shined on uh, the, the yes. Have, uh, <clears throat> to have a, a, kind of idea is uh, future also is uh, nowadays happening it's on the um, internet virtual reality yeah. can we um, um, find you and your thinking somewhere on the internet? Yes, I have like uh, two websites. The one is uh, maindrian.nl, that's my name. So. M A D. No, no, no. M I E N. So main, like main. M A E from main. Yes, oh, yeah. And then D R. D R. E I N. E I N. Dot N L. Dot and, N L. And the other one is krijgerschap.nl. All right. Yes. So, Jeremiah, how does it feel to be um, like rebonded with uh... 50 years of celebration? We brought these traditions to the Dutch people back in 1600s. 50 years of freedom, right? 50 years of free land, 50 years of a paradise, right? In New Amsterdam, New York. Right, we shared this with Weihort 400 years ago. And we're here to bring it back to let you know that 50 years of celebration is the greatest thing to achieve for free space. We're here to support you, to back you up, and we will make this land here in White Hood preserved as long as the sun shines, the grasses grow, and the waters flow. Hallelujah. Thank you. inmiddels dan uit de kerk. Maar de minuut stilte niet lang genoeg was, dus het bleef stil totdat Janine de deur open deed. En nu ga ik weer langs de totem.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 de laatste over iets, iets, iets moois. <laughs> Namelijk de liefde. Het heet de, Een vogel verzint een lied. Of het heet Vindingrijk. Want ik heb twee versies.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 af mag leggen. En een barstende kiel een klare kern laat kennen. ook denk aan die tekst van Leonard Cohen. Uh...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 op de drempel van het heelal. Nou, Harry, dit is eh, jij, ja, dat goed.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 and I hope we li- you like our music, man. Yeah. So, uh, what uh, what is your name of your? My name is Tom Felices, and I'm playing with Rachel, and we are going to play some uh, jazz R&B. Oh, that's nice. So oh, cool. Jazz drum and bass. Okay. Okay. Yeah. Nice. nice. Like uh, in between, you know, these these things. Oh, cool. Okay. See you later. Yeah. See you a bit. steeds geen Nee. Maar is het niet tijd eh, om uh, Masha, om eh, iemand van de organisatie aan te spreken? Ja, wie moeten we hebben dan? Ik heb Ruben, die kun je wel doorverwijzen. Ruben heeft zo'n bandje dat hij... Een spacebeest. Waar is het Boogiebos? Waar is het Boogiebos? Eh, sorry. <laughs> nee. Dat, dat ziet wel iets uit. Hier ergens, hè? hè? Oh ja meestal, als je het niet weet, je wat je doet, je gaat gewoon lekker een rondje lopen. En voor je het weet kom je datgene tegen. Mijn, vrienden, mijn vrienden zijn daar, dus ik, ik, ik vibe wel in en ik denk dat het daar ergens is. Ja, lekker vliegen. Doei, Zie je later. Hij heeft een, eh, een, een, eh, een iets wat ronddraait lijkt op eh, vuur, maar het is het niet. Wat een goede, eh, goede ledverlichting voor een eh, acrobaat die niet met vuur wil werken, maar die wel iets doet, ronddraaien aan touw, allemaal cirkeltjes om zijn nek heen. En dan weer onder zijn benen door en dan weer aan de achterkant eruit. En het lijkt op vuur, maar nu die stil zit, kun je gewoon zien dat er twee ledlampjes zijn die... kap ermee. Zwieberen. Zwieberen. Daar gaan ze weer. The divine order. Divine order. We're back. <laughs> I just had to get back here. staat te versterken gewoon niet aan. Check, check, double check. Check. no. deze kant uit? huis. Wil deze kant uit? ik niet. nee. Nee, die ik niet mee. hij kan Ja, done Wij zijn geen officieel podium. Mag ik alsjeblieft een big applaus voor Martin en Sanja voor Pulling Together This And you're now officially at the illegal party. And we're gonna start with a beautiful song by this Brazilian singer. Angel. Cheryl Angel. Cheryl. Mitaku Yuppie. Mitaku Yuppie. Mitaku Yuppie. Mitaku Yuppie. If I translate that, it means my relative. Yes. Yes. Yes, relatives? Yes. yes. Are we not all related? Yeah. Yes, we are related. I want to thank you for all attending tonight. Um, Behind me, we have such talent. Woo! In front of me, we have such talent. Thank you. <laughs> um, the true beauty of our life is understanding who we are, where we come from, come and then what we're going to do. Sounds like a lot? Yes? No? Oh, amazing. it is definitely a journey, so I encourage you. I want to pull you into a new reality. Yes. Your reality, the one that you're going to create after being here, after understanding that we are relatives. Ooh. I'm claiming you. I claim you and you and you and you and you, you, everyone here. I invite you to a new reality because tomorrow is another day and hopefully everything that you've learned, everything that you felt, uh, all that passion, that you share it, and then you make something good out of it. Yeah. Something good that your brothers and sisters, your parents, your children, that they can remember. And they say, you know what my mom did? You know what my dad did? And, hey. and teach them that we are not only just related, but we are dependent upon each other. I depend upon you to cherish water tonight. Ooh and in the future. Forever. You know? I'm water. I am water. So are you. There's water everywhere. We can't even see all of it. But it's there. It flows. So flow like water. Sometimes we're still as a pond. Sometimes we're like a tsunami. <laughs> Whatever it is, embrace it, cherish it, hold it, but most of all, protect it, understand it reach out to it, call it. Because inside of you, there is a water defender, a water protector. And it's calling you right now. So do what you can to protect water. I love water, and I love you all too. Thank you. Thank you, Cheryl Angel. Tomorrow at 7 o'clock, 7 o'clock, Cheryl we will um, talk about um, uh, ripple effect in the yurt. But anyway, come by any moment of the day because the whole day is going to be magical. Qué hacemos? Okay, we would like to invite on stage wow. our sister Shirley. When? Nuestra hermana Shirley, oh, all oh, the no, way from Brazil. The mother yes. of this famous singer, Ina. Vamos de música brasileira. Era ré? tomorrow at 4 o'clock on the activist stage. We will see the movie of the women of the tribe of Shirley the Krenak tribe, 4 o'clock on the activist stage. What's the name of the stage again? Activist. Activist stage. Which stage is that? The Corona tent? Corona tent. Ah, thank you so much. What and, time was it? What time well, for the very adventurous people, you can gather here at 3.30 and we will go in a parade to support our dear sister. So 3.30 here? 3.30 here. Let's support all the wisdom in the world. I am wondering if uh, Bia Beatriz is still around, our sister from Brazil. Beatriz! So in the Paradiso show, we sang some beautiful tunes with Beatrice, but then we all caught the same flu and we all lost our voices. But uh, today it doesn't matter. Wow, We're just singing together. But please sing along to support our dear sister. sou cantora. Mas eu queria muito cantar para vocês Iemanjá. But you want to sing to you Iemanjá. Que é a dona das águas. That's the lady of the waters. Dentro da religião de matriz africana, eu acho que é o orixá que mais conversa com todos vocês. Inside of uh, the Afro-Brazilian religion, it's the orixá that's a god that all that talk the most with us. Então, falar um pouco da cultura negra no Brasil. So nessas terras holandesas. Uh, yeah, yeah, manjar. Yeah, yeah, manjar. Yeah, yeah, manjar. Iê, Iemanjá. Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar. Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar. É bonito o canto de manjar. Sempre faz o pescador chorar. Quando o canto é do de manjar, vai com ela pro fundo do mar. Quem escuta o canto de Emanjá vai com ela pro fundo do mar. Iê, Emanjá, e Iê, Iê Manjá. mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar. Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar. É bonito o canto de manjar sempre faz o pescador chorar. Quem escuta a mãe d'água cantar, vai com ela pro fundo project she is working on for the black people in Brazil, many different projects on education and for the women and for the nature. Bia is trying to preserve the nature religions, the mother religions from Africa in Brazil. And she has a lot of interesting stories. And if you want to hear about it in a small group, join at 2.30. cool arts. and my right. sister from Colombia, Jupiter Artista. They have no idea what they're gonna do, but we're gonna hear a beautiful improvisation. Lauren, happy je de for gezien? La, La Luna, eh, momentje wel opkomen? Het bijzondere kroon. Ja, we hebben de horizon. Uiteindelijk wordt hij weer vol. Ja. En hij voelt wel vol. While they get it together, we can start by just standing. Feel your feet on the ground. And feel the air coming into your lungs. with gratitude, inhale. Thank you, breath. Exhale. Thank you. here right now. So alive right here, right now. This party of the celebration of just being humans and sharing and loving on the water. is what we're doing in this space. Bar is over for iedereen die and I have switched microphones. No, it's louder. You have to just do it really to your legs. shy. amazing to see all these turning things, right? Normally, when the festival of Lunchbell is, mm-hmm. it's always in August. It's mm-hmm. around the full moon, mm-hmm. and uh, the one that was always um, telling uh, when we had the festival to was the give. Moon? Yeah, but there was a man in the village who was very uh, an astronomer and astrologist Lawrence, and he, he died three years ago. Oh, dear But yeah, we have did. to remember that the moon was the the full moon. Yes. Holy. <laughs> holy. Yes. Yes. yes. And she shows her whole face. Yeah. Yeah. But now she's still a bit shy. Sometimes I think that we live in a little box and there's a tiny hole, oh, right? Oh, yes, and that's the hole and sometimes there's a huge giant having his eye in front of it and you don't see it. So you can also turn it around. <laughs> Je luistert naar Radio Ruivoort. Je luistert naar Radio Ruivoort. Radio kunnen jullie niet nog één keer even dinkel? Dinkel, ja. Radio. even Ik heb voor. Je luistert naar Radio Ruigoord. Je luistert naar Radio Ruigoord. Luister naar Radio Ruigoord. Je luistert naar Radio Ruigoord. Ruighorst Radio. ja, kunnen jullie niet nog één keer... Dat is ding. Jingle, ja. Radio Ruighorst. Ja, jij bent even afgelopen. Eh, Radio.